Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp 5 kilometer file na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle voor Amersfoort 2 kilometer.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 het nieuws heeft u even moeten missen. Ik weet niet hoe dat komt, maar in ieder geval, uh, het was niet goed. Het eh, was het niet. Ehm, Rusland heeft afkeurend gereageerd op de overeenkomst van Cyprus met de Europese Unie. Het plunderen gaat door, zei premier Medvedev in een reactie. Russen hebben miljarden geparkeerd bij de twee grote Cypriotische banken. Volgens de overeenkomst die de EU met Cyprus heeft gesloten... wordt de tweede bank, de Laika Bank, of de Laiki Bank... opgesplitst en op den duur gesloten. De grootste bank, de Bank of Cyprus, wordt geherstructureerd. Spaarders tot 100.000 euro worden ontzien. Hoeveel spaarders boven de 100.000 euro, onder wie veel Russen, moeten bijdragen is nog onduidelijk. Een deel van de goede worden omgezet in aandelen van de bank. Vorige week dreigde Medvedev met maatregelen als de overeenkomst tussen Cyprus en de trojka van EU, IMF en ECB, Europese Centrale Bank, eh, de belangen van Rusland zou schaden. Moskou zou bijvoorbeeld kunnen besluiten Russische staatsreserves in euro's te verkopen. Daarop kan de Europese munt schade oplopen. Nou, dat doen ze dan maar lekker. De Verenigde Staten heeft de laatste gevangenis in Afghanistan... die nog onder controle stond van de Amerikanen, overgedragen. Het gaat om de Bagram-gevangenis ten noorden van Kabul. Het cellencomplex werd in september al gedeeltelijk overgedragen... maar de Amerikanen wilden toen niet helemaal vertrekken... omdat er geen, duidelijk was over, geen duidelijkheid was over het lot van zo'n 50 gevaarlijke gevangenen. De, Amerikanen waren bang dat deze gevangenen na de overdracht vrij zouden worden losgelaten eh, gelaten en bleven hem bewaken. Dit tot ontsteltenis van president Karzai. Dan eh, heb ik ook nog iets over de Kamer. Jawel, de Kamer, daar moet ook natuurlijk even wat over. de meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer steunt het reddingsplan voor Cyprus. Volgens de regeringspartijen Partij van de Arbeid en VVD worden de problemen in Cyprus nu bij de kern aangepakt en wordt de financiële sector grondig hervormd. Ook zijn ze opgelucht dat het nieuwe plan spaarders met een bedrag tot 100.000 euro worden ontzien. Oppositiepartijen GroenLinks en D66 zijn ook positief over het akkoord. En volgens de partijen is het goed voor de stabiliteit dat er nu een deal is gesloten. Eh, het CDA vindt het nog te vroeg om te zeggen of ze het pakket aan maatregelen steunt. Volgens uh, Tweede Kamerlid van, uh, van Heijem heeft zijn partij nog veel vragen over hoe het pakket tot stand is gekomen. En dit waren wat nieuwspunten uit het NOS-archief. Dames en heren, nou, volgens de NOS. Ben u toch op de hoogte, want u hebt natuurlijk het nieuws gemist. Dus ik denk, nou dan laat ik maar even... Ja toch? Oké, goed. Ehm, ja, dan nou moet ik dit uitzetten. En dan gaan we cabaret aanzetten. Ja, cabaret. Hoe, hoe. Feest ook. Hoe gaat het in het leven? Nou moet ik eerlijk zeggen, verjaardagen, dat is niets voor mij. Kijk, ik vind het leuk dat u er bent. Maar als u nou tegen me gezegd dat Jan komt, zeg ik graag. Maar als u zegt, Jan, ik ben jarig, kom, was ik niet gekomen verjaardagen, dat vind ik de ergste feesten die er bestaan. Dat is altijd hetzelfde. Als je het hebt, mag je het ruilen. Jongens, ik ga niet rond hoor, je pakt maar. En als je weg bent, zeggen ze, die heeft gepakt. Die pakken we terug als hij jarig is. En weet u wat ik het meest vervelende van een verjaardag vind? dat je een taartje moet eten met een vorkje. Altijd kliederen. Moet u maar eens opletten, op een verjaardag gaan van de gebakschaal altijd eerst de kikjes. Het zachte gebak. Geef mij maar een kikje. Ja, je zit verder wel de hele avond met een droge mond. Maar je gaat tenminste zonder vlek op je pak naar huis. Dan gaan de moerkoppen dat is net een enka-spons met badendaswagenijter. en dan de slagroomhorens. Leeg sleegheid elastiekje er een hoedje op. en dan, hoe heette die ding ook weer? De petit voertjes. Petit voertje. Zit zo'n papieren rokje op. Als je hem op hebt, staat er altijd... dit was van de banketbakker. Alsof ik dacht dat hij van de loodgieter was zitten van die kleine zilveren manchetknopen op. Zien er lekker uit, maar als je er verkeerd op bijt ligt, meteen je brug in tweeën. En dan gaan de tompoezen. Dat is een roze mondorgel. Gevuld met Haagse bluf. Nooit in knijpen, want dan heeft je buurman geel zucht. Als laatste gaan van de schaal altijd weg de zandschuiten. Die keiharde jongens. Gevuld met partje mandarijn, kers en slagroom. En welke koekenbakker dat uitgevonden. Dus als u naar een verjaardag moet... en wij moeten altijd, omdat ze bij ons ook geweest zijn... Dat is zo van, Willem, ga dan maar een uurtje mee... dan zeg ik om tien uur dat je niet lekker wordt. En dan is het tien uur en dan wil Willem niet meer mee... omdat hij ze lekker begint te vinden. Ga je voor, kom je binnen, kijk je waar de gebakschaal staat... ga je links van de gebakschaal zitten, eerst aan de beurt, altijd kijk. Gaan ze rechtsom, ben je verloren... kom je toch nog met een zandschuit te zitten. Blijf lachen. Eerst de zalf eruit eten... prik aan de ananas. Dan de kers. Als de kers binnen is, voorzichtig voelen met je tong of er wel of niet een... Als er een pit in zit, hou je hem even tussen je wangen je kiezen. Kies mee, nee, lekker taartje. Als er niemand kijkt, steek je de pit gewoon in je zak. Niet vergeten eruit te halen, want dan loop je een jaar later met de meitak... moet je toch nog naar de AJC. En dan komt er een moment, dan zit je met de lege zandschuit. Blijf lachen. Nooit met je vork in de lege zandschuit prikken. Want hij breekt altijd daar waar je het niet verwacht. Weet je wat je doen moet? Heel lang heen en weer schuiven. Heel lang. Dan roept er altijd wel iemand... joh, eet hem toch op met je hand. honest where I start from. I try and impart my wisdom, a combination of truth and fear. That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night. Get you through the night. It'll all my job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other With You. En het staat ook alweer hoog in allerlei hitparades. In ieder geval in de Euro Breakdown zag ik dat hij op 2 stond. Prachtige plaat, With You. En ik snap trouwens niet waar die Medvedev zich druk om maakt. Want wat daar op Cyprus eh, aan Russen zit, is allemaal Russische maffia. Daar zou je je druk om maken. hè? Geld zat er bij die gasten. Die kunnen die, die, die paar ton wel missen hoor. Helemaal geen probleem. Along comes Mary. The Association. reflection. was de remixversie. <laughs> ja, nou jammer dan een leuke plaat. Along Comes Mary van The Association. <clears throat> maar uh, computer doet iets raars. Ja, daar komt wel meer voor. Nou, ik hoop dat hij dat niet doet met Alain Clark. Nee, dat, doet hij niet. Dat doet hij wel goed. Alain Clark! En ook die staat alweer heel hoog hoor, in allerlei hitparades. Hoi! Zandvoorts trots, alle! It's been different since you're gone. Oh, but one thing never changed. Yeah, I still hate to say I'm wrong. Girl, but I'm telling you. lekkere platen maken. Het begon allemaal natuurlijk eh, al een aantal jaren geleden. Uh, weet ik nog wat ik toen op mijn radio Beverwijk nog eens met middag heb zitten praten. Dat is in de tijd van, eh, dat hij Nederlandstalige dingen deed. Dus lekker en, en vrij en zo, dat soort dingen. En ehm, ja, dat, dat, ja, toen kwam hij op een gegeven moment toch met, eh, met vader en friend. Met zijn vader, met Deen natuurlijk. En dat werd een knaller van de hit. En dat was natuurlijk ook gelijk. Toen was hij ineens gezetteld. Toen was het ineens een grote jongen in eh, Nederland. Alain Clark. En dat is hier nog steeds. Dit nummer heet Back in My World. Geweldige plaat vind ik het weer. Ik vind het heerlijk. Heeft u dat nou ook, dames en heren? Dat u op maandag al aan vrijdag denkt? Heb jij dat wel eens? Ja. Ja? Ja, soms wel. Heb jij dat wel eens? Dat je maandag al een vrijdag denkt. Dat je denkt van, ja, nou, we worstelen die andere dagen maar door. Eh, en, gewoon proberen om er doorheen te, te, te, worstelen, zou ik maar zeggen. En dan is het uiteindelijk vrijdag en is het weekend. Kijk. Heb u dat ook, luisteraars? Nou... Kijk, je kunt het ook positief bekijken. Hè? Als het maandag is dat je, dat je roept van... Oké, bijna weer vrijdag. Dan duurt het wat korter. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. Wednesday just don't go. hadden het ook, hè? Friday on my mind, die hadden dat ook duidelijk uh, op maandagmorgen al uh, problemen. Eh, nou ja, problemen. Op maandag hadden ze al Friday on my mind. Ja, easy beats. Dit is de nieuwe jurk. Bij jou ben. Als ik bij jou ben. Woe! De stad is boos. En het weer is woest. En de blues die bloest. De hoop heeft griep En mijn lijf is stram De zucht is diep Het geloof is lam licht op. dat is Jeroen van Koningsbrugge. Hoe die andere heet, weet ik even niet, maar het maakt het niet uit. Uh, het eh, nummer dat heette eh, Als ik bij jou ben. Hier komt onze razende reporter, meneer Van der Junior.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 Save me, save me live so pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime. In the summertime. In the summertime. My girlfriends run up with my and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. presently pleasantly ze gaan er een platen eh, aflopen, ja. Eh, oké. Okay. Dat waren de Kings met Sunny Afternoon. Zegt u? Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter Joop van Es junior. Ja, die zal wel moe zijn, want hij heeft dit weekend heeft hij hard gelopen, dames en heren. 30 kilometer heeft hij gelopen. ik doe even normaal. <laughs> hard gelopen. En de rest pas hard lopen. Nee, maar ik ben wel eh, twee dagen in de verschrikkelijke kou geweest. Ah, Stelian, maar je zal wel een Zuidwester Wester opgehaald hebben. Drie jas aan. Jij, jij zal eh, in de kroeg gezeten hebben, dus dat is altijd warm. Ik was op een circuit. Oeh. Ik heb niet in de Goed, kroeg gezeten. niet over klagen, dan, mag ik, dan, mag ik, dan mag ik niet komen, hoor, de kroeg. Nee. Nee, dan mag dus ik dan, niet eh, Je hut waar je altijd staat te spelen dan? Ah, ja, ja. Maar je hebt een leuk weekend gehad, las ik. Ja, ja, eh, ja een eh, sportief weekend is altijd leuk natuurlijk. hoor. uiteraard eh, het uh, sportieve weekend, het laatste weekend, of de laatste zondag moet ik eigenlijk zeggen, van de maand maart. En daar hadden wij op die, op die zondag was er de Runners World Zandvoort Circuit Run. Dat is een, uh, een hardloopwedstrijd voor 12 kilometer, dus zoals waarschijnlijk elke Zandvoort je kan vertellen. Daar deden bijna 13.000 mensen aan mee. Daaromheen waren nog een x aantal andere runs. bijvoorbeeld, en dat vond ik ontzettend knap, eh, de allereerste start was van kinderen van 6 en 7 jaar. Daar deden zelfs eentje van 5 jaar mee. En die, die eh, moesten een parcours afleggen van 900 meter. En dat deden ze toch allemaal in die kou. Ja. Geweldig. Toch? Ja, Heel mooie, mooie eh, instelling vind ik dat. Nou, dat, er was er nog een herenrun en een damesrun. En, en er was een fietstocht van, van 40, 80 of 120 kilometer. Maar al die mensen hebben dit wel gedaan. Ja. De fietstocht daarentegen eh, de mensen die, eh, veel tenminste, die 120 of 80 kilometer hadden ingeschreven, die merken toch dat dat niet te halen was. En die gingen halfwege het parcours op 40 kilometer parcours rijden. En die hebben zo toch nog de streep gehad. En dat vond ik eh, verstandig. Want je hebt niks aan uh, bevroren tenen of vingers. Daar schiet je helemaal niets meer op, Ruud. Dat, uh, daar mag je sport niet de schuld van zijn. Nee, want ze hebben zelfs bij, bij Gent-Wevergem hebben ze het ingekort, hè? Ja, ja. 45 kilometer korter, ja. Ja, eh, dat is, toch al wat. Ja, vanwege de kou. Ja. Ja. Uh, ja, ja, daar sneeuwde het ook nog. Dus zou het gaan sneeuwen, dus uiteindelijk niet gekomen. Maar goed, en dan hadden we die, die zaterdag ervoor, eh, afgelopen zaterdag dus, hadden we de 30 van Zandvoort. Dat is een wandeltocht van 30 kilometer. Gaat gedeeltelijk over het strand en het waaide ontzettend hard, dat weet je. Dus het stoof, het zand stoof alle kanten op. Het was helemaal droog natuurlijk. En daar hebben die mensen toch behoorlijk last van gehad hoor. Maar dan kom je later kom je in de duinen en in eh, het Nationaal Park en langs al die mooie landerijen daar. Ja, dan weet je toch weer waar je, waarom doet. Ja. Goed, en die eindigde dan eh, ook in de Haltestraat. Ontzettend gezellig daar, allemaal terrasjes, leuke dingen. En de eh, de Zandvoort die heeft zich afgelopen zaterdag helemaal op de kaart kunnen zetten wat dat betreft. Ja. Volgend jaar overigens is de circuitrun, oh, de zevende dan alweer, is op uit mijn hoofd 30 maart. Ja. Dan eh, krijgen we dat weer. Eh, dat hele circus komt weer naar Zandvoort toe met vele honderden vrijwilligers. Niet alleen van de organisatie van de champion, maar ook van de gemeente Zandvoort. Vrijwilligers uit Zandvoort, die allemaal de handen uit de mouwen steken. En dat is eh, goed voor Zandvoort. De, de, mensen die daar lopen dan, die vinden het geweldig in ieder geval. En eh, daar doen we het voor. Ja, ik heb ook gehoord dat heel Dan had ik nog... Ik heb ook gehoord dat heel veel mensen thuisgebleven zijn vandaag, hè? Doodmoe. Qua, ja, eh, dat weet ik niet. Maar wat ik wel gemerkt heb, er waren eh, qua toeschouwers, ja, die staan natuurlijk constant stil. Ja. een stuk minder dan vorig jaar. Maar wat er ons? was schitterend enthousiast. Ja. Echt helemaal goed. Oké. Dan heb ik nog wat. Want uh, in Zandvoort circuleert een Facebookpagina. En die heet, je mag, je mag je voelen als. Dus de bedoeling dat je daar dus invult wat je in het verleden hebt meegemaakt. En er zijn zulke herkenbare dingen, dat is zo ontzettend leuk. Maar het werkt wel verslavend. want ik heb al van de diverse mensen gehoord... ja, ik zit eh, alleen maar te kijken wat die heeft meegemaakt. En dan ga ik weer wat zoeken, dan ga ik dat weer invullen. En ik schiet niks op met mijn werk. Ja. Maar het is echt geweldig. vorige week is begonnen mhm. eh, een initiatief van Raymond van Duin... van uh, Beach Rent Bikes, weet ik hoe het precies heet... En daar zitten al bijna 3000 volgers binnen één week. Ja. Dat is nogal wat. Iedereen vindt het schitterend. Er staan ook foto's bij, vragen, dat soort dingen. Moet je echt eens een keer naar gaan kijken. Dat is hartstikke leuk. Ja, maar ik heb al zoveel van die sites. Want je, hebt, je, bent, je, hebt, eh, je, hebt al, eh, je bent Beverwijker als. en eh, je bent Haarlemmer als. Ja, ja, maar dat hadden we nog niet. Nee, nee. Nou, dat is een goed initiatief. En die, die, die sites zijn een gigantisch succes op Facebook. Ja. Want als ik bijvoorbeeld Haarlem... je bent Haarlemmer, daar zitten er bijna al 8000 op. En uh, daar worden er ook door heel veel mensen leuke, mooie historische foto's geplaatst. Van, van dingen waarvan je, e-, waarvan je dus eigenlijk helemaal niet meer weet dat het ooit bestaan heeft. En dat is ja, als je na gaat denken, kom je steeds meer op andere dingen terecht. Niet alleen met foto's, maar ook nog eh, anekdotes en dat soort zaken allemaal. Ja. Ja, dat is heel gezellig. Alleen, nogmaals, kijk, uitzond, <laughs> het is echt heel verslaafd Ik weet er alles van, want ik zit er soms uren naar te kijken. Vooral ook omdat, <laughs> zoals bijvoorbeeld die site van Haarlem. Ik ben natuurlijk eh, eh, van oorsprong Haarlem. Ja, ja, ja. En, en die, die, eh, die is zo verschrikkelijk actief... Dat, dat als je een uur niet gekeken hebt, staan er, staan er alweer tientallen nieuwe foto's op. En het, het, is echt geweldig wat je allemaal tegenkomt. Ja. Dus... Dat is heel leuk om te doen. Dus hoe heet het? Je kan je in de Zandvoort voelen als... Heet het zo? Je voelt je Zandvoorter als. Je voelt je Zandvoorter als op Facebook. Nou, we gaan kijken Joop, want eh, Goed. ga ik er ook een stukje op schrijven. Dan heb ik nog wat. Oh, nog wat? Want eh, vrijdag ja. gaat het water van Zandvoort weer open. Ja, dat heb ik gelezen, ja. Ja, dat, eh, dat is een heel goed bericht, vind ik. Met name voor het plein, voor het Gasthuisplein, dat er meer reuring komt. En het zijn twee heren uit het horecaondernemers uit venet met jaren ervaring. En die willen de sfeer en de nostalgie en het dorpscafé bewaren in het water. Ja. Ze hebben alleen wat nieuwe zaken aan moeten stappen, eh, staffen, geluidsinstallatie, dat soort dingen allemaal. Maar het gaat weer open en het moet een echt biercafé worden. Ja. Ze hebben zes bieren op de tap. En ze hebben elf bieren op fles, waaronder een aantal hele speciale. Nou, daar ben ik zeer in geïnteresseerd, dus daar gaan we absoluut weer eens een keertje kijken. Ja. En ze gaan zaterdag open. Ze zijn open van 3 tot 3. Dus van drie uur s middags tot drie uur s nachts. Ja. En eh, ja, ik stel me er heel veel van voor. Ja. We zullen het zien. Er wordt niet gegeten. De keuken die wordt alleen gebruikt voor eventueel het snacks. En eh, Rob Peters, een van die ondernemers, die verzekerde mij dat je daar dan de lekkerste gehaktbal van Zandvoort kunt krijgen. Ja, dat, ja. dat, zeggen ze allemaal. Nou, dat zeggen ze allemaal, hè? Natuurlijk vraagtekens bij. Ja, dat, zeggen ze allemaal, hè? De lekkerste Dus eh, hij, heeft, hij gaat meteen een uitdaging aan. Hij gaat een uh, waarschijnlijk organiseren. We zullen het zien leuk. Ja, leuk. Het is in ieder geval leuk dat het, eh, dat het weer open gaat. Het is jammer dat, ja. Eh, ja dat het toch wat, wel wat stiller wordt. Want Sheila gaat natuurlijk weg van het plein. Dat is, al weg. Ja, ja helaas. Wij, gaan wij gaan ook weg van het plein. Dat is ook natuurlijk vreselijk. Ook dat is waar. Ja. Maar goed. Ook dat is waar. Hopelijk brengt het wapen dan weer een beetje reuring in die tent. Ik mag het hopen, echt waar. Want het is doodzonde dus zoals het daar staat. Ja. En eh... ja, er moet wat mee gebeuren. Als, als er straks in de, in komt, dan bieden we weer niks aan. Nee. Noem maar wat op. Zo is dat. Nou, we zien je... Vrijdag zijn wij er trouwens niet. Dat is Goede Vrijdag. Ja. Dus, eh, En woensdag weet ik niet of, of, jij er bent. Maar meestal ben je Nee, daar ben ik het zeker niet. Nee. 100% zeker niet. Nou, misschien dat we je donderdag dan... Oh, ik heb, ik heb nog iets leuks. Ik heb nog iets leuks. Ja, hè? 4, 24 mei, RTL 4... Harry in de keuken bij Beach Club Take 5. Oh, dat is leuk. Oh. Die, die Herbert en Blijken die is vorige week eh, eh, woensdag en donderdag bij Tech 5 geweest. Je zat midden in een grote verbouwing. Ja. Dus dat krijg je ook nog mee. Maar goed, dat die verbouwing is afgelopen. Het ziet er schitterend uit. En wat die de Blijken geflikt heeft, is ongelooflijk. Ik heb daar gegeten die donderdag bij uitnodiging. En het was superb. Niet meer die hele lange waslijst van gerechten. Dat, dat moet je niet. Dat wil je niet. Een specifieke kaart met goede gerechten, goed gesorteerd. En dat gaat, gaat de toppen worden in Zandvoort. En dan zit Zandvoort weer op de kaart. Ja. Ja, ik heb, eh, ik, heb, eh, ik heb het meegemaakt bij een vriend van mij. Die heeft, eh, die heeft een, een zaak aan het, uh, aan het eind van een, of aan het begin van de Noordpier in Velse Noord. En daar is hij ook geweest. Die hele zaak is gewoon zo mooi geworden. Het is echt fantastisch. Ja. Herman de Blijker dus. Nou, hartstikke mooi. En, en, ik vond het altijd een beetje, ja, een beetje, ja, nou, ik, zeg, het netjes kwal van een kerel, maar als je met hem praat, een geweldige vent. Helemaal goed, met goede ideeën over de horeca, over koken. Ja, en dat spreekt mij toch wel aan als een oud chefkok natuurlijk. Oké. Nou, Joop, eh, oh ja, wat je even zeggen wou, eh, wij zijn er donderdag, dus misschien dat we donderdag even contact met je opnemen, want dan wordt het... Dan moet ik even kijken. Ja, dat komt wel goed. We hebben een speciale uitzending met stagiaires en heel erg leuk. Dus misschien dat we donderdag eh, nog eventjes contact met je hebben, want vrijdag hebben we geen nou, uitzending. Vast. Eh, Facebook, Facebook me maar. Ja, oké okay Joop. Is goed. Oké. Fijne dag verder. Dag Ruud. Doei Plezierige dag uh, Joop. Hoi, hoi. Doei doei, dankjewel. zo'n nummer waarvan je denkt van... Ja, Bowie, zo ben je weer echt helemaal op en top. Geweldig. Helemaal vernieuwend, apart. Het klinkt, het is... Eh, ja, ik zeg het al, je moet, je moet eraan wennen. Het, eh, maar het is, het is allemaal zo, zo lekker wat op die cd staat. De cd heet The Next Day. En het nummer wat u eh, net hoorde... dat, dat heette How Does the Grass Grow? Geweldig liedje. We gaan even naar die andere cd van de week. Want we hebben er twee deze week. Jawel. En uh, dat is de singles collection van Raccoon. En dat is ook zo'n geweldige Nederlandse band. Eh, we draaien een nummer eh, daarvan. Dat is eigenlijk een beetje eh, actueel weer, zou je kunnen zeggen. Want deze week vindt onder andere dus de actie plaats voor de bouw van, van het Prinses Maxima Centrum in de provincie Utrecht. Dat is een, zin, een centrum wat er moet komen voor behandeling van kinderkanker. En eh, dat is een van de, van de... Dat zal dan het tweede centrum eh, in de wereld zijn. Er is er maar één in Memphis in Amerika. Waar ze alles dus onder één dak hebben. Laboratoria, onderzoekers, artsen, weet ik het allemaal niet. En dat moet er in Nederland dus ook gaan komen. En daar wordt dus actie voor gevoerd. Je kunt daar een steentje voor kopen. Een steen kopen, 5 euro kost dat geloof ik. En eh, de bedoeling is dan dat er in Nederland, dus in Utrecht, zo'n centrum wordt gebouwd. Genoemd naar prinses Maxima. Voor de behandeling van kinderkanker. En dat is eh, op dit moment, hoorde ik, is er zo dat van, van die kindertjes 75% eh, genezen kan worden. Maar als we zo'n eh, we zo'n centrum zouden hebben in Nederland, dan dan kan dat zelfs opgeschroefd worden naar 95%. Nou, wat kun je mooier hebben. Raccoon schreef het liedje wat we nu gaan draaien... Voor, ook voor een kind dat daaraan overleden is, aan kanker overleden is. En dat heet Don't Give Up the Fight. love to fight for no reason but your own. I never said that the fight would be easy because it won't. I will remember you and all that we've been through. There's no angel can be more angel than you I see you every night And your star is shining bright And I cry and I smile I wish you were here with me Well, I am so proud to be your father I'm so proud to be your mom And I am so proud to be your brother so may this be your song. Please don't give up the fight for no reason but your own. Cause I never said the fight would be easy cause it won't I will come look for you When this life is through with this body Before now I still need to live For we are not alone And you are not alone We're at home loving, waiting And so afraid But I am so proud to be your father so proud to be your mom And I'll always be proud to be your brother So may this be your song Van eh, het album The Singles Collection.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 know, you don't know, you don't know, you don't know anything about me. What do I know? I know your name. You don't know. laat laten klinken. Milo, <clears throat> prachtig liedje. En dat, dat heette You Don't Know. Stranglers, Golden Brown.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 Golden brown, fine a temptress the ages she's heading west From far away, stays for a day Never a frown Even de jaren grote hit. The Stranglers, een beetje begonnen als een uh, new wave punkband. En eh, toen eh, kwam dit op een gegeven moment. Prachtige plaat. Nummer dat heet Golden Brown. Ja, dit zal zo'n beetje de laatste plaat worden. Applaus voor Mumford Sons. Whisper in the Dark. Swerve not through the minds of men. This lie is death. And this cup of yours tastes holy. But a brush with the devil can clear your mind and strengthen your spine. Fingers tap into what you were once. And I'm worried that I blew my only shot. whispers in the dark. Steal a kiss and you'll break her heart. Pick up your clothes and curl your toes. Learn your lesson, lead me home. Spare my sins for the ark. I was too slow. but I'm not. were once. And I'm worried that I blew my own shot. En ook natuurlijk woensdag de finale vernieuwjaren.